Zo komt bijvoorbeeld in totaal 600 miljoen subsidie voor mensen die een elektrische auto willen kopen. Een goede zaak, zegt de ANWB. We zien dat de cap tussen wat mensen willen betalen en kunnen betalen voor een auto. En wat een elektrische auto nu kost, dat die cap erg groot is. Dus daarom zijn wij zeker blij dat er toch nog een financiële bijdrage komt... om die markt te gaan stimuleren. De klimaatplannen gaan het kabinet 28 miljard euro kosten. De man van 57, die afgelopen weekend bij een GGZ-instelling in Eindhoven overleed... is volgens het Openbaar Ministerie met veel geweld vermoord. Een man van 30 uit dezelfde instelling zou het slachtoffer hebben geslagen op zijn hoofd en lichaam. De man wordt verdacht van moord. Als Feyenoord kampioen wordt is de huldiging op zijn vroegst op maandag 15 mei. De gemeente Rotterdam vindt het financieel te riskant om het feest op een eerder moment te organiseren. En dat is voor de Rotterdammers een tegenvaller omdat de club al op 7 mei kampioen zou kunnen worden. Het is de musical That Never Ends, Soldaat van Oranje. Deze week viert de voorstelling een feestje, want ze spelen al 12,5 jaar lang. Verslaggever Lisanne van Spronsen is vandaag op de Fandag op zoek naar de allergrootste fans. Nou, net gezongen, hoe was dat? Ja, het was fantastisch. Het was echt heel leuk. Ja, het was heel leuk om te doen. Ik ben niet zo'n eh, goede zangeres, maar het was wel heel leuk om een keertje te doen eh, samen met de cast. Werd je ook een beetje ontroerd dat nu eindelijk zo'n, eigenlijk wel een beetje een droom van jou toch een beetje uitkomt? Klein rolletje in Soldaat van Oranje. <laughs> nou, ik werd zeker ontroerd maar zeker ook eh, vooral omdat ik eindelijk een van mijn favoriete actrices weer zag. Die stond recht voor mij. De musical is inmiddels weer verlengd tot en met juli van dit jaar.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 In Noord-Holland nog 10 minuten vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En de andere kant op dus richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen is de vertraging nog een kwartier.